Radio 501 presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company. Outdoor Stereo Preview. Mooiste stadfeesten recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Laya and the Shakers. Bob Marley Experience. Easy Go. Stetson. Engel. Used. Cirque Valentine. En Radio 501 presents Leo Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Als je heel goed kan tellen en als je het heel goed eh, op een rijtje hebt staan, dan heb je het eh, kunnen ontcijferen 155 van Alaska. Goedemiddag, welkom Radio 501. Dit zijn de Hoornse Stadsfeesten. Het is weer zaterdag, de tweede dag alweer. Ah, oh, het is het eh, gezellig druk in de studio. Het is voor mij mijn eerste dag. Gisteravond had ik hele andere dingen te doen. Ik had een, eh, een, vrij gezellig feestje in de binnenstad van Amsterdam. En wat word ik hier dan gedateerd op een muzikale eh, streling. Want ik kijk in de studio en er zijn de heren van de item. Die gaan zo meteen in mijn programma spelen. En daar ben ik zeer vereerd over. En vanavond reizen op, op het Rode Steen. En ze geven gewoon een volproefje hier in de studio van Radio 501. Dat allemaal zometeen in deze show. Eh, goedemiddag, ik ben Johnny van Orde en dit zijn natuurlijk Of Monsters and Men, Little Talks.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 today. It's a sound that you know from those dreams that you have. It's all that music that's in your hat. Now don't start shaking that ass now. It's soothing for the soul since the day that we live. It's all that good so nasty it is. Now don't kill the messenger, ain't know what they saying. It's me right now. gotta let it out. You gotta let the monkey out. You gotta let it out. You gotta let the monkey out. You gotta let it out. You gotta let the monkey out. You gotta let it out. Gotta let the monkey out. Gotta let it go. Gotta let the go. Let it out. You gotta let the monkey out. You gotta let it go. To every sad sucker on this whole damn world will fit the description that you just heard. It ain't that hard and it ain't absurd to lose an opportunity. your favorite beverage. Let the music him He loves the smooth, he loves the groove, he loves the fuck, he loves that. De titel van de plaat. Eh, niets, eh, ja, die verrot helemaal niets. Let de monkey uit. Oftewel, eh, ga het, helemaal lekker uit je dak. En de, de titel van de band is wellicht nog veel leuker. de Wet T-shirt Contest. Als ik het zelf ben ik daar wel ja, enigszins wel, wel gek van. Hè? Kan hem liggen, maar je hebt het wel, ook wel fijn vinden. eeuwige roem kan jou ten, ten, naam komen als je hier op het Vader Jacob stage staat. Maar deze heren die staan hier in ieder geval niet meer hoor. In de jaren 80 hadden ze veel hits. Heel bekend, David Byrne en zijn mannen. Luister en geniet van, naar de Talking Heads en Slippery People. En dan gaan wij zo meteen de item uh, luisteren hoor hier. Die staan wel op het twee Jacob steeds. Vanavond op de Rode Steen en nu in de studio. Zometeen meer. Boys van Zirk Valentijn. En dan moet ik even op het sportboekje kijken. Zirk Valentijn speelt vanavond. Eh, zij spelen om eh, half tien op het, eh, op het Kerkplein. En dit vergt altijd het topperste, toppunt van concentratie voor een dishockey. Als de band ondertussen aan het inspelen is en ik achter de knoppen zit. Ja, want dan hoor je soms jezelf niet en hoor je de band. Maar dat zometeen, het is heel leuk allemaal. Want de band die zometeen gaat spelen is de item. Zou we eigenlijk in het vorige uur spelen. En zoals ik al zei in het begin van het programma. Ik ben zeer vereerd dat ze in mijn show gaan spelen. Of tenminste, het is eigenlijk jouw show. Hè? Want jij luistert immers naar Radio 5 alleen onbekend en opkomend talent, dat is waar wij voor staan en waar wij dan ook helemaal voor gaan. Nou, als dat niet ruimt, hè? als dat niet leuk is, luister eens naar deze heren. We Cook With Fire kwam uit halen. Ze hebben geen plaatsje op de stadswezen dit jaar. Misschien volgend jaar wel weer. Is deze... Luister naar Superstar. Radio on. The Sitting in Terrace Cafe. Cafe au lait. I watched the boulevard. Mm. Wunderbar. Well, come sun, come rain. Bring on the champagne. Huh. Mr. Boss Baseman. de heren van We Cook With Fire en Superstar. Kijk even naar het podium op de heren van de Item Club. Zijn zo meteen wel nog niet. Ze kijken maar van nee, Johnny, dat hadden we niet afgesproken. We wachten nog even met optreden. Nou, dat hou je dus te goed. Onbekend en opkomend alleen, daar staan wij voor. En eh, het is eh, dit weekend zijn de Horense Stadsfeesten in de binnenstad van Horen. De 14e editie alweer. En Radio alleen doet daar het verslag van. Mocht jij nou oh, ziekjes thuis zitten of zo, kan je het gewoon allemaal via de internetkabel beluisteren. Dat is allemaal heel... Eh, technisch tegenwoordig. We kregen een cd opgestuurd van het eh, platenlabel Dogs, D-O-X. En die bestaan 15 jaar en hebben ze een soort eh, anniversary eh, uitgave gemaakt. En van die opname ga ik track nummer, nou ga ik lekker niet verklappen, ga daar zelf maar naar luisteren. Naar Charlene en het nummer Hey Special Boy. Ja, Chalène en zij Hey Special Boy. Zou dat voor mij zijn? Of, is dat voor, of zijn dat voor de heren van de item? En dan schakelen wij... Oh, volgens mij is dat voor de heren van, eh, van de item. Denk het wel, hè? Terwijl jij die schuiven niet helemaal zo hoog eh, naar boven moet, uh, moet harken. Maar Chris die weet daar alles over te vertellen. Eh, dat, dat is voor de jongens van de item. Dat zijn echt hele knappe snuiters. En het is absoluut niet de eerste keer dat ze hier bij eh, Radio 501 zijn. Vrienden van het radiostation en vrienden voor het leven. Wat een liefde hier tijdens de Horense Stadsfeesten. Eh, het publiek is inmiddels gearriveerd in de Radio 501 studio. niet zomaar publiek. we've got an English audience as well. I want to have a big, big, big Radio 501 applause for the item, ladies and gentlemen. Thank you. Okay, there's no hate. I want to welcome the jury. I judge how we get around. And don't mind the crowd and don't mind the masses. keep on walking. The stench is putrid. But the motion is money. She's standing there young and invincible. She rolls her eyes, but don't you cry, don't ask me why. Just keep on walking, yeah, it'll be alright. Cause you're just a girl with a little pretty smile and a little pretty mind. The landlord knocks me, you haven't got your salary in time. But I'll keep on looking to you, you keep on working. ja, ja, dat mag echt. nou, dat mag nog veel harder geklapt worden. En thuis kan je vast oefenen met klappen. Want de heren van de item spelen vanavond eh, om 8 eh, uur op het rode Steen. Ja? Of we er nog eentje mochten doen. Ja, zeker. Nee, de, de, de zender is... mogen we er nog in doen? ja, ik vraag het even aan de luisteraars. De luisteraars willen er nog geen horen. Ja, hoor ik zij knikken en zij zeggen ja. Want vanavond om 8 uur spelen jullie op het Rode Steen. En mocht jij dat... Eh, ja, dus kom gewoon met z'n allen om 8 uur naar het Steen. Het liefst even voor achter natuurlijk, want dan kun je de heren van de item gaan aankondigen. Ga nu nog één keer oefenen, thuis klappen. Je handjes helemaal eh, eh, schraal, wou ik bijna zeggen. Laat je horen voor de item. Nog één keer. Yeah! And then I hate Sub Rosa. got something you wanna do. Wel de item. Live eh, eh, vanuit de radio, ja. 5, vanuit de radio 5 alleen studio op het Vader Jacob Stage. Ja, dankjewel uh, mannen. Helemaal gek. Jullie zijn er klaar voor vanavond. ja. Nou, zo horen wel. 8 uur vanavond, Roy Steen? Ja, absoluut. En mocht je dat nou missen, ja? Uh, ja? morgenavond half acht Kerkplein. Kijk, dan gaan jullie gewoon in de herhaling. Dubbel. Geweldig, dubbel, dubbel optreden deze stadsfeest. Het is fantastisch. En wat ik zo leuk vind van, van deze heren, voor de luisteraars. Het zijn hele jonge, jonge heren. gemiddelde leeftijd volgens mij rond de 20. Is ze maken... 2021? Lekker gewoon. Ja. ja, 20, ja. Volgens mij, ja. ja. En zulke, zulke relaxe muziek waar je gewoon feel good music is het ook gewoon. Ik ben, ik ben er blij mee. Nog een keer een applaus. Ja. slow thinking Het is de wonderwereld van moderne techniek. En dit waren de heren van, uh, um, hoe heet het ook weer? Wishful Thinking. Ik kom niet meer op de titel. Jeetje, Mino, dit is allemaal gebeurd gisteravond. Ik ben helemaal eh, hergeprogrammeerd. Jeetje, Mina zegt, we worden een jaartje ouder. En dan vergeet je gewoon de uitvoerende artiest. Maakt allemaal niet uit. Je luistert naar Radio 5 alleen. Goedemiddag, dit zijn de afternoons. Eh, buiten is het schitterend mooi weer geworden. Ja, echt fantastisch. En eh, ik heb zoiets van, weet je wat, je moet gewoon richting de Horens Binnenstad komen. Want daar is genoeg te doen dit hele weekend. Iedereen ehm, ik draai jou de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd. Die is deze week afkomstig van eh, Try Acrobats. Acrobatics, nee, in de formatie heet Replica. Ga daar eens even naar luisteren. Deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. sensation, your inspiration to replicate, replica. So much more than decoration. I'm faking beyond you. Replica, replica. Try to be your fascination. Your Deze week uh, we gaan eh, beluisteren, als zijn de Radio 501 plaat voor je hoofd, replica van de Try Acrobatics. En ja, dat eh, is zomaar het einde van het eerste uur afternoons aanstaande. En ben je bij deze uitgenodigd in het tweede deel. Dat zometeen na het reclamebokje en de boodschapjesmandjes die we gaan vullen. dat soort onzin allemaal. Maar eerst nog eventjes muziek van een dame die dit jaar niet, geen podiumplaats heeft op de Horse Stadfeesten. En dat vind ik persoonlijk nou, een groot drama wil ik het niet noemen. Maar ik vind het gewoon jammer dat ze er niet bij is. Maar deze dame, eh, ik heb het over Colleen. Colleen komt hier uit Horen. En eh, van haar album uh, Postcards from Atlantis wil ik toch één keer voor jou gaan draaien. Inside Out. let you in. I've pulled you down. I've killed your spirit and pushed you out. I'll watch you crumble. myself 501 presenteert... De Horense Stadfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense Stadfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laia and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go... Engel, Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Relax nou meid, ontspan die spieren, diep ademhalen. Loslaten. Je moet het loslaten. En hou eens op met dat getik. Voordat je nou echt getikt wordt van de stress. Ga naar mentaalvitaal.nl voor tips en training. Mentaalvitaal.nl Doet je goed. Geliefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in een sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is.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 En natuurlijk mag hij dat willen. Hij mag het vragen. Maar u hoeft er niet mee akkoord te gaan. Het wettelijk maximum is namelijk 2,3 Maak bezwaar tegen een te hoog huurverhogingsvoorstel per 1 juli. Nog vragen? Ga naar woonbond.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 de Donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. En zo heten wij jou welkom in het tweede uur van de Afternoons. En ik raad, jou aan, eh, eh, ik raad jou aan om ook even op de site van Radio 5 501 te kijken. En daar eens eventjes kijken naar de, de update van de, de Hollandse Dat is een hele leuke video geworden. En over een update gesproken, wij gaan eh, eens eventjes kijken hoe het is op het podium van het Rode Steen. We gaan, nee, we gaan geen verbinding maken met de Rode Steen, krijg ik hier binnen. Dat is een actueel nieuwtje. Want ik was in de veronderstelling dat we inderdaad gingen schakelen. Gaan we niet doen. We gaan muziek draaien. Um, we gaan eens even kijken wat wij gaan draaien want dan gaan we de plannen wijzigen. En eh, dat is altijd heel leuk. Dan moeten we altijd eventjes het een en ander oplossen. Eh, en hoe noemen ze dat nou? Improviseren. Hè? Het improvisatievermogen van een disjockey bij Radio 501. Ja, daar word je op aangenomen. En anders gaat het er niet worden. Eh, genoeg gekletst, muziek. Daar gaan we naar luisteren. Wat dacht je van deze van A Flock of Seagulls? En dan druk ik op de knop en dan horen wij hem op de achtergrond verschijnen. Begin jaren 80 hadden ze er een gigantische hit mee. I Run. Luister maar even naar. Dit is uh, ja, de wonderenwereld van techniek. Is, eh, er is verbinding, of een verbinding tot stand gekomen met het Rode Steen. We gaan overschakelen naar Arwin. Goedemiddag. Arwin. En, eh, wij wachten op de verbindingen. En wij wachten geduldig af. Ik kijk Chris even aan de man van de techniek. Uh, luisteraars, ik denk gewoon dat we, dat muziek gaan luisteren hoor, als je daar vraagt. Wat gaan we doen? Ja. Ja, en dan moet jij... We gaan hem even volpraten. Um, Arwin. Maar wel de schuif open doet. Ja? Nou, we gaan eens eventjes, we gaan even wachten nog hoor. We gaan zo meteen een verbinding leggen. We gaan gewoon muziek draaien. Ik ben eigenwijs. Ik ben zo vreselijk eigenwijs vanmiddag. Ik had hem opgezet, die plaat voor jou hoor. Van de Flock of Seagulls. We gaan hem gewoon luisteren. En dan gaan we zo meteen verbinding maken met het Rooisteen. Flak of Seagulls en I Run. De heren van de item hebben de studio verlaten. Die gaan zich eh, voorbereiden op een optreden vanavond om 8 uur op de Rooisteen. Steen. Zoals gezegd, ik zou daar gewoon bij zijn. Je hebt ze uh, vorige uur kunnen beluisteren hier op Radio 5 En het is niet gering deze heren. Morgenavond treden ze ook op, op, het, op, nou, op het Kerkplein. En om half zeven treedt daar ook een hele leuke band op. Dat is Karma's Lab. En dat is niet zomaar een band. De heren komen uit Herugewaard. En het zou heel fijn zijn als we ze hier in de studio krijgen. Want deze heren hebben de halve finale bereikt van de grote prijs van Nederland. Gisteravond hebben zij de meeste stemmen gekregen in de kwartfinale. Ja, en dan kom je automatisch in de halve finale. Iets wat het Nederlands voetbalteam niet 1, 2, 3 zal gaan halen. Dus eh, gewoon morgenavond om half zeven op het eh, Kerkplein staan. Want eh, de Karma's Lab gaat daar spelen. En achterin volgens kan je daar nog een keer gaan luisteren naar die item. Nou, dat is allemaal dus morgen en vanavond dus op de Rode Steen. wij gaan ondertussen luisteren naar muziek van Fast Countenance. En luisteren naar het nummer She Choose to Live. side. survive. straight because she managed to survive. She fought many demons, she beat them one by one. She chose to live, she chose to carry on. And she don't come out alive to meet us. She can look us in the eye. She can walk up straight because she managed to survive. Radio 501. Is Radio 501. jaar eh, ze knalden deze heren van eh, Rarely Alive letterlijk de, de dakpannen eh, van de grote kerk in orde. Want ze stonden op het kerkplein. Nou, ik kan je vertellen, de kerk die staat nog steeds in de stijgers dan, zal ik maar zeggen. Dit jaar geen podiumplaats voor de heer van Rarely Alive. Ze zijn wel bezig met de nieuwe CD en die zal zeer binnenkort gaan uitkomen. ik heb het al een beetje gelezen en gevolgd op de Facebookpagina van deze heren. En ik zou zeggen, hou ze in de gaten. de meneer Familiar Stranger van Rarely Alive, zoals gezegd. Goedemiddag, Radio 5 van Leemenhuis. Johnny van Orde Het is 17 minuten over drie. En mocht je net inschakelen, ik heet jou een hele eh, hartelijk goede middag. Welkom, whatever. Laat een berichtje achter op de babbelbox. Gewoon, uh, of we sturen een mailtje naar studio.radio501.nl. En dan ga ik voor jou een plaatje draaien. Gewoon terug naar de jaren 80. Ja, dat, is, dat zijn mijn jeugdjaren. En daar hou ik van. En die wil ik met jou delen. Duffy heet eh, de, deze beste heer. En dat een nummer, en had een hit met dit nummer. Kiss Me. was hem helemaal hoor. Geen seconde laat ik onbenut van deze plaat. Kiss Me van Duffy, uh, eh, 1984 zo'n beetje. Ja, dan krijg je eens een jaartje ouder, want dan vergeet je die jaartjes ook. Zo, zo dadelijk vergat ik, of zo, eh, Hiervoor vergat ik zelfs de uitvoerende artiest van een, eh, van een nummer. Ja, daar wordt het erg hoor, niet. Zal vast komen door het vrijgezellenfeestje wat ik gisteravond heb gehad. Vanavond zal het wel heel anders gelopen. Trouwens, ik ben vanavond aanwezig in het Hoornse eh, eh, Park Het Schouwburg. Want daar vindt de finale plaats van de Sing Song 2012. Ik ben daar ook aanwezig. Ik heb de eer om te mogen jureren met een mooi woord. En vanavond staan daar een aantal hele leuke singer-songwriters in de finale. Um, de namen zal ik uh, die niet verklappen. Ik raad jou aan om gewoon zelf te komen kijken. Ook eventjes in het Hollandse Park Schouwburg. Want daar gebeurt het dus allemaal. Als je van singer-songwriters houdt, dan moet je daar dus vanavond zijn. Sowieso moet je hier zijn. Radio 501 voor al het verslag en verslaan van de Hollandse stadsfeesten. Kan je gewoon genieten via www.radio501.nl. En zo kan je ook gaan genieten van de volgende plaat. Luister hier maar even naar The Merging. En het nummer heet Faith. is gone. The silence makes me nervous, I feel down. How can it be what should have been? Hearts can fade away now I feel weak today. It will fade into grey. How can I stay these days? Far through life. presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview. Horense Stadsfeesten Recordings. Texas Sugar Blues. The Item, Lila and the Shakers. Bob Mary Experience. Easy Go. Engel, Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Fuck not only kills, it ab kills. Uh, bye bye. No, no. Before we do that, uh, I'm gonna take you to the bridge and uh, drop you off into some funk. vaste funk op jouw Radio 501. Uh, eh, uitgevoerd door George Duke en het nummer Reach For It. Ja, en zo beland je van al, in allerlei eh, muziekstromingen. Eh, uh, een streling van het oor voor het oor, zo noemen wij dat. Radio alleen.nl wij staan voor onbekend en opkomend talent. En dit is in het hoekje, dit plaatsen wij in het hoekje mm, toch wel bijna bekend. Hè? Ja, we gaan, ik kijk even naar Rob ondertussen. En inderdaad, hij beantwoordt daarmee eens. Zieker Rendezvous en luister naar het nummer... Paint the Town Red. In search of money and fame, this world is turning so fast. Pretty faces for sale, sharing equal dream to pass the test. Don't you worry, Don't saying that this fake it. All the tune is the best. The best way ain't always the best way. You're drifting away from yourself. They won't mold you, control Ja, ik vind het wel wat. Secret Rendezvous en Paint the Town Red. Nou, wij gaan de stad gewoon helemaal op zijn kop zetten. Uh, wij van Radio 501. Maar dat doen we niet alleen, want eh, Engel is... ja, dat is wel heel erg leuk. Engel die speelt deze optredens, of deze, tijdens deze stadsfeesten op acht verschillende locaties. Hij duikt overal wel ergens op en dan speelt daar twee of drie nummertjes. Twee locaties zijn alvast bekendgemaakt. zometeen om vier uur speelt hij op het Kerkplein. Eh, Engel dus. En ehm, zaterdagavond is hij er ook. Van 8 tot 9 gaat hij een feestje bouwen op het, eh, op het Nieuwland. En zondagmiddag bezoekt de rapper hier het gezellige Varen Jacob steeds. Eh, voor een, bijzonder optreden. Dat is leuk. Um, houd in de gaten via Twitter. Aapstaatje Stadsfeesten. Ah, oh, of at Radio alleen Of hashtag HSF12. En Facebook. Hmm moderne wereld van techniek. Ik heet jou welkom via de Radio 501 stream. Het gaat immers om de muziek. Het gaat om, niet om ons. Het gaat eh, wel een klein beetje over de DJ. En daar ga jij nu naar luisteren. Muziek onvervalste titel Hey DJ van Go Back to the Zoo. My name is Pat Blisto. Pleased to meet you. I'm the world. Je kende het vast wel. Hey DJ van Go Back to the Soup. Het is 11 eh, minuutjes over half 4. En ehm, mm, Chris, daar kijk ik even aan. Wij gaan schakelen met het eh, rode steen. Wij schakelen over. En als het goed is, is daar Arwin. En wie heb je bij jou, Arwin? De de wereld van techniek Wij gaan verbinding leggen. Het is allemaal zo mooi hè, via internet streaming. Maar eh, ja, wat is het geluid daar op het rode steen? Wat gebeurt er allemaal? We gaan eens eventjes eh, schakelen. Terwijl de mensen hier gewoon nieuwsgierig de studio inkijken. En zo hoort het ook. Je bent welkom hoor in de studio eh, van Radio 5 We zitten op de Koepersplein eh, naast, mm, nou ja, dit is trouwens een bloemenwinkel. En daarna zitten wij fris en fruitig. Nou, die verbinding is ook niet helemaal wat het is hoor. We gaan gewoon muziek draaien. Het is een heel zwaar weekend voor de medewerkers van Radio 5 Maar ook voor jou als je gaat stappen tijdens het Stadswezen. En hoe voel je je dan op maandag? Nou, dan voel je je gewoon een beetje zoals deze plaat. herken je het nummer van eh, New Order en Blue Monday. Mocht je het gevoel van maandagmorgen uh, ook in dit eh, nummer herkennen. Je maandagkater. Na een fantastisch weekend. En dan moet je weer een hele week werken. Maar dat is allemaal voor later. We hebben nog een heleboel leuke dingen te gaan hier tijdens de stadsfeesten. Als het goed is gaan we dan wederom <laughs> verbinding zoeken met het Rode Steen. Dat, steed, dat treedt op het ogenblik de formatie Steed op. En we gaan eens even kijken wat er gebeurt. Ik kijk de techniek even aan of wij nu al gaan overschakelen of gaan we dat zo meteen doen. We gaan 1, 2, 3, 4, 5 tellen maken. En gaan we eens even kijken hoe daar eh, eh, eh, op het Rooisteen is. We gaan nu over. Luister op Radio 5 mijn live vanaf het Rooisteen in Horen, Steed. Bedankt, de mazzel. was de internetverbinding met het rode steen. Ja, we zijn eh, gewoon keihard te laat. Eh, dat betekent dat jij ook te laat bent automatisch. Dat is nou weer jammer, zeg. dan gooi, heb, je, heb je verbinding gemaakt en dan stoppen ze met optreden niet gedreurd, want er worden straks nog veel meer verbindingen tot stand gebracht. En eh, gaan we straks gewoon genieten van, nou, welke artiest, ik weet het niet. Zometeen wel in het volgende uur kan ik jou vertellen dat de heren van PTT gaan optreden hier eh, op het Vader Jacob Stage. Ik heb ze al gezien, ze zijn nu eventjes aan het voorbereiden. Ehm, dus genoeg reden om zometeen te gaan luisteren naar Barry en Rob. Die gaan samen dat eh, allemaal begeleiden voor jou. wat ga ik doen? Ik ga een plaats van jou draaien. Het nummer heet... A Graceful Shutdown. Ik moet er even over nadenken. Gaan we titel van de Semester Stereo. moet ik wel het goede nummer draaien. Ah, bah, ik zet hem gewoon af. Het mag. Het is dan slotverrekening internetradio. En dan moet je gewoon doen wat je wil doen. Hè? Wat, dit nummer zou ik voor jou gaan draaien. let your heaven down. But you weren't with me when you turned around. So why don't you let me show you? dat is mooi hè? Onthoud de naam. Mrs. Stereo en het nummer A Graceful Shutdown. Ik eh, bedank jou voor het luisteren naar deze aflevering van Afternoons. Zometeen kun je gaan genieten op Radio 5 alleen naar, eh, kan je gaan luisteren naar Barry en Rob. En een optreden, zoals gezegd, van ehm, Pieter. En Pieter zit dan tegenwoordig in een andere band. En dit heet die Oldtime String Band. En ook doet hij, vertegenwoordigt hij de PTT natuurlijk nog steeds. Dat allemaal in het volgende uur. Bedankt voor het luisteren. Ehm, nou, je hoort of je ziet mij wel een keer voorbij lopen tijdens, eh, dus deze aflevering van de Stadsfeesten. Wanneer? Eh, nou, niet, eh, geen programma meer. Vanavond ben ik, zoals gezegd, in het Park Schouwburg aanwezig. En nou, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. De laatste plaat die ik ga draaien is er eentje van Duran Duran. We gaan terug naar de jaren 80 met Notorious. live overschakelen naar de rode steen. Als Chris mij vertelt welke schijf ik over moet gaan gooien. Ja, Arwin, eh, ben je daar?